7 uur. Even kunnen met het NOS-journaal. Noord-Korea zegt een ballistische raket te hebben getest die de hele VS kan bereiken. De raket is volgens het land de krachtigste die het ooit heeft afgevuurd. Hij landde een paar honderd kilometer van de Japanse kust en kwam volgens de Noord-Koreanen bijna 4500 kilometer hoog. Gisteravond zei de Amerikaanse regering al dat Noord-Korea nooit eerder een raket zo ver de ruimte in heeft geschoten. De VN-veiligheidsraad heeft een spoedvergadering aangekondigd... naar aanleiding van de rakettest. Gesprekken tussen duizend horecaondernemers en thuisbezorgd... om een commissieverhoging tegen te, te houden zijn op niets uitgelopen... Op dit moment krijgt Thuisbezorgd voor elke bestelling die via de website wordt gedaan zo'n 12% commissie. En Thuisbezorgd wil die commissie verhogen naar 13%. Voor veel ondernemers gaat dat te ver. De Tweede Kamer wil dat homoseksuele asielzoekers beter worden gescreend. Nu zouden homo's te vaak worden afgewezen, terwijl ze wel degelijk in aanmerking komen voor asiel. De vier regeringspartijen willen dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst zorgvuldiger kijkt naar het verhaal van asielzoekers. Behalve voor homo's wil de Tweede Kamer ook een betere screening voor asielzoekers die transgender of bekeerd christen zijn. Een man uit Canada heeft voor de rechter toegegeven dat hij mede verantwoordelijk is voor een grote hack bij internetbedrijf Yahoo. In 2014 werden de gegevens van 500 miljoen gebruikers gestolen. De man van 22 zegt dat hij 11.000 e-mailaccounts heeft gehackt. Volgens het OM deed hij dat voor de Russische geheime dienst, maar zijn advocaten zeggen dat hij dat niet wist. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben hun eerste puntenverlies geleden in de kwalificatie voor het WK. In Nijmegen eindigde het duel tegen Ierland gisteravond in 0-0. De oranje vrouwen staan nog wel bovenaan in de pool. Het weer, in het binnenland eerst nog kans op mist bij temperaturen rond het vriespunt. Lokaal kan het glad zijn. Verder vandaag af en toe zon, maar ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Alweer 13 files in de Randstad. Deze files geven wat meer vertraging. De A4 Rotterdam-Amsterdam, een kwartier extra tussen het Ipenburg en Dorp. Op de A15 Gorkum-Rotterdam, 20 minuten erbij tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. En de A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, alweer 5 kilometer file. Opvallend is ook de file op de N214 Leerdam naar Papendrecht, een kwartier extra tussen Wijngaarden en de A15.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 first. And when the floodgates burst, come inside and we'll keep you strong. We protect the children of this new dawn. We properly skilled and we fear no storm. And what we're building will persevere long after the wicked then disappear justice, truths and rights gone clear. Me and the youth we're gonna start this year. Me and the youth we are gonna start this year. Dance for life. 不来。 ಏನೇನೋ Con su descripción. La madre no lo creía y llorando decía.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 for you, dear. Now she got a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 www.zfmzandvoort.nl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 up my arms would never reach in time. somewhere, but I do not really care. Cause as long as it is there,